uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Amerikaanse president Trump verbiedt het vrijgeven van een memo van de Democraten... over het FBI-onderzoek naar contacten tussen het campagneteam van Trump en Rusland. Hij vindt dat er te veel vertrouwelijke informatie in staat. De inlichtingencommissie had geen problemen met het openbaar maken. Het document is een reactie op het memo van de Republikeinen... waarin veel kritiek staat op de FBI en het ministerie van Justitie. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft in zijn paleis in Seoul de Noord-Koreaanse Olympische delegatie ontvangen. Bij de delegatie is ook Kim Jo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bij de openingsceremonie schudden Moon en Kim Jo-jong elkaar de hand. Kim is het eerste lid van haar familie dat sinds de Koreaanse oorlog begin jaren 50 Zuid-Korea bezoekt. De effectenbeurzen in New York zijn na opnieuw een onrustige handelsdag met grote winsten gesloten. Maandag leed de Dow Jones-index het grootste verlies sinds 2011. De dagen erna schommelden de koersen heftig. Ondanks de winst van vrijdag kwam het totale verlies van de week voor de index uit op 5,2 procent. Ook de Europese beurzen sloten de week af met fors verlies. De vermoedelijke leider van het Mexicaanse drugskartel Los Zetas is opgepakt. Hij werd aangehouden in een uitgaanswijk in Mexico-stad. Los Zetas is een van de grootste en gewelddadigste drugsbenders van Mexico. De afgelopen jaren werden in het land duizenden mensen gedood bij drugsgeweld. En het Olympisch debuut van snowboarder Niek van der Velde is niet doorgegaan. De 17-jarige Nederlander kwam in de trainingsrun voor de kwalificatie van de slopestyle ten val, waarbij zijn arm uit de kom schoot. Misschien dat hij op 22 februari nog wel kan uitkomen op de Big Air. Het weer, het kan nog glad zijn met minima rond het vriespunt. Zo komt er mist voor. Vanochtend nog een enkele bui, maar vanuit het westen steeds meer zon.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 and we go back. This is the moment. Tonight groove to this. got to bring Jim, James, Paul, and Tyrone. See, why can't we be by ourselves See, I've been having this song. So matter of fact, I think you better call Tyrone. Call him. and tell him, come on, help you come get on, your come shit. On, come on. You need to call Tyrone. Call him. and tell him I said. your cousin's way. They don't have to pay, don't have no Hang around in bars, try to hang around with stars.